1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Rond deze tijd maakt de 50PLUS-partij de kandidatenlijst bekend... voor de Tweede Kamerverkiezingen maart volgend jaar. Bekende namen zijn onder andere oud-staatssecretaris van Financiën... Martin van Rooyen en oud-voorzitter van Abfacabo FNV Corrie van Brenk. Henk Krol blijft lijsttrekker en hij neemt een nieuwe nummer 2 mee... oud-presentatrice Leonie Sazias. De politiek is geen onbekend terrein voor de oud-omroepster... Ze zit al tien jaar in de gemeenteraad van Hilversum. In Londen verdwijnen de komende zeven jaar ruim 80.000 banen in de financiële sector. Dat schrijft de Financial Times na inzage in een geheim rapport van een consultancybureau. Londen is nu nog het Europese centrum voor het afhandelen van transacties in euro's, het zogenoemde clearing. Maar door de brexit raakt Groot-Brittannië waarschijnlijk de toegang tot de EU-markt hiervoor kwijt. De Franse president Hollande heeft al gezegd dat het afhandelen van transacties in euro's in een ander EU-land moet gaan gebeuren. Elektronica-gigant Samsung gaat zich richten op de auto-industrie. Het bedrijf wil voor 8 miljard dollar Harman kopen. Dat is een Amerikaanse onderneming die onder meer dashboardonderdelen en audioapparatuur voor auto's produceert. Samsung is hierin geïnteresseerd omdat auto's steeds vaker direct verbonden zijn met internet. De kans dat Samsung zelf ook auto's gaat maken lijkt niet heel groot. Eind jaren 90 heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf dat al een keer geprobeerd, maar dat was geen succes. Andries Knevel ligt met een legionella-besmetting op de intensive care. De EO-presentator liep die op tijdens een reis door Bolivia voor het programma EO Metterdaad. Terug in Nederland is hij opgenomen in het ziekenhuis. De EO roept mensen op voor hem te bidden.